Mark Visser met het NOS-journaal. Het IMF vindt dat Griek moet nemen om het begrotingstekort te verlagen. Meer ingrepen zoals een belastinghervorming en inkrimping van het overheidsapparaat zijn volgens het IMF nodig om in aanmerking te komen voor meer noodsteun. Wel zijn Europa en het IMF bereid om Griekenland extra tijd te geven, zei een woordvoerder van het IMF voor een telefonisch overleg met de Griekse minister van Financiën. In die vergadering worden de aanvullende eisen van Europa en het IMF waarschijnlijk besproken. Het overleg zou eigenlijk rond deze tijd beginnen, maar werd vanochtend verzet naar 4 uur vanmiddag. Reden voor uitstel is niet gegeven. Een rechter in Zwolle die zijn ambtsgeheim heeft geschonden mag weer aan de slag. De procureur-generaal van de Hoge Raad had eerder al besloten dat de man niet hoeft te worden ontslagen. Van de rechtbank heeft hij nu een schriftelijke waarschuwing gekregen, de enige sanctie die kon worden opgelegd. De veroordeelde rechter gaat op een andere plek binnen de rechterlijke macht aan het werk. Hij had informatie uit een strafblad van een verdachte gelekt aan zijn buurman. De Belastingdienst zegt dat honderden mensen het slachtoffer zijn geworden van fraude met belastingtoeslagen. Het was lange tijd mogelijk om met de eigen DigiD bij de Belastingdienst de gegevens van anderen te wijzigen. Fraudeurs hadden hiervoor al de naam, geboortedatum en het burgerservice-nummer van iemand nodig. Sinds een paar maanden kan dat niet meer. Mensen kunnen nu alleen nog met hun eigen DigiD hun eigen gegevens wijzigen. In Nederland zijn het tweede kwartaal flink meer personenauto's verkocht. Het waren er 19% meer dan een jaar eerder. Nederland steekt daarmee ver uit boven andere Europese landen. Gemiddeld daalde de autoverkoop in de EU met 2%. En vooral in de financiële probleemlanden, Spanje, Griekenland en Portugal, werden veel minder nieuwe auto's verkocht. Het weer, stapelwolken, maar ook zonneperiode, plaatselijk een bui.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 I give my life. Give my life, give my life, give my life to be in the book of love. Give my life, give my life, give my life to God's above. When I go, when I go, when I go, come see my spirit fly.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 Anybody wanna try? Ain't off and I Should've never been the way I did Body cool when I was out with it here Suddenly I'm out of soul, and I feel so low when I feel the show No matter where I go nobody wanna try.